Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Milieuorganisatie Greenpeace heeft in Polen herdacht dat 25 jaar geleden de Nederlandse Greenpeace-fotograaf Fernando Pereira om het leven kwam. Dat gebeurde destijds bij een actie van de Franse geheime dienst in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. De Fransen plaatsten bommen bij het Greenpeace-vlaggenschip Rainbow Warrior. Dat schip zonk en fotograaf Pereira verdronk. Met de aanslag wilde Frankrijk voorkomen dat Greenpeace protesteerde tegen atoomproeven die Frankrijk deed op het atol Mururoa. Kapitein Wilcox en andere bemanningsleden van toen waren bij de herdenking in Gdansk in Polen. Daar wordt de derde Rainbow Warrior gebouwd. De oliemaatschappij BP is een nieuwe operatie begonnen om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Onderwaterrobots doen voorbereidend werk voor het aanbrengen van een nieuwe kap over het lek. Die kap is groter en heeft een stevigere afsluiter dan degene die er nu staat. Het is de bedoeling de weglekkende olie in de kap op te vangen en vervolgens naar schepen te pompen. BP denkt dat de vervanging van de kap 4 tot 7 dagen duurt. In die periode stroomt de olie ongehinderd de zee in. Het Nederlands elftal heeft zijn laatste training voor de WK-finale afgewerkt. De selectie begint morgen fit aan de slotwedstrijd in het Soccer City Stadion in Johannesburg. Alle spelers bleven ongedeerd tijdens de laatste ontspannen training waarbij veel werd gelachen. We zijn nu negen weken bij elkaar en dan is het prachtig als je in de belangrijkste wedstrijd van het toernooi over 23 fitte spelers kunt beschikken, zei bondscoach van Marwijk. Over een half uur begint in Zuid-Afrika de troostfinale. Duitsland en Uruguay strijden om de derde plaats in dit WK. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn de Champions Trophy in Nottingham begonnen met een overwinning. In de openingswedstrijd won de Olympisch kampioen en wereldkampioen moeizaam met 3-1 van Nieuw-Zeeland, de nummer 9 van de wereldranglijst. Maatje Palme en Kim Lammers, Lammers behoeden Oranje in de slotfase voor een blamerend gelijkspel. Het weer vanavond en vannacht stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en zware windstoten. Lokaal kan er veel water vallen. Ook morgen is het warm met in het oosten wederom tropische temperaturen.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 Dat doen we al 20 jaar lang hier op CFM Zandvoort de 40 beste platen van geheel Europa. In deze 20e jaargang is dit alweer aflevering 26, vandaag 2 juli 2010. Deze week 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst werd gemaakt door eh, Adam Lambert, What Do You Want for Me? Gabriella Chill On A Mission en eh, Cascara met Dangerous... Alle drie hielden ze in totaal 15 weken vol in deze lijst. Ina met Amazing ging met 8 plaatsen het snelst van allemaal omhoog. En Rio met One Heart daalde het snelst, 10 plaatsen in totaal. B.O.B. Nothing On You met 17 weken alweer het langst genoteerd van allemaal. Nou, ik heb even in de geschiedenisboeken van 2 juli komen weer uit op 1949. Piet Velman presenteert de eerste hitparade op de Nederlandse radio. 1993, Job Cohen wordt staatssecretaris van Onderwijs in kabinet Lubbers 3. 1994, de Colombiaanse voetballer Andres Escobar wordt in Medellin doodgeschoten omdat hij tijdens het wereldkampioenschap voetbal in eigen goal had geschoten. En Colombia was daardoor uitgeschakeld. Gaan we terug naar het heden 2010. Nederland treft Brazilië tijdens het WK voetbal een wedstrijd in de kwartfinale. Ondertussen 2 minuten en 52 seconden bezig, stand daar nog steeds 0-0. En deze week op 17 Cleese met A Cappella.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 Zij staat 9 weken in de lijst van 23 omhoog naar 17. De ondertussen Brazilië al op 1-0 eh, is gekomen. Een vroege doelpunt dus eh, voor de Brazilianen. Wij gaan verder met de muziek van Europa. Die is in handen van eh, Kelly Rowland in dit geval.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 Daarvoor op 14, drie plaatsen winst in de vierde week voor Sean Mayer. Half of My Heart is die. En de plaats van Kelly Rowland Commander hoorden we ook nog. Van 20 eh, gaat zij omhoog naar 15. En de baseballs, dat brengt mij weer bij Sheryl eh, Crow. Want die eh, komt namelijk naar Nederland toe voor een concert. Op woensdag 20 oktober staat de Amerikaanse zangeres in de Amsterdamse Heineken Music Hall. Dat heeft concertorganisatie Mojo bekendgemaakt. Het concert dat staat in het teken van Crow's nieuwe cd Down 100 Miles from Memphis. En met haar eh, tiende album brengt de zangeres een eerbetoon aan haar muzikale jeugdhelden uit de jaren 60 en 70. Waaronder uh, Franklin en Curtis Manfield. 100 mijl van Memphis ligt vanaf 16 juli alweer in de winkels. Terug naar de hits van vandaag.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 Kane en Kane, Stap for a Minute staan 12 weken in de lijst, zakken van 10 naar 19. Mika KKS gaat van 22 naar 18 in zijn achtste week. En Kelly staat een week langer in de lijst en gaat ook een plekje hoger van 23 naar 17. Dance Nation Great Divide, 5 weken in de lijst van 21 naar 16. Kelly Rowland Commander, 5 weken in de lijst ook van 20 naar 15. John Mayer, Half of My Heart, staat nu 4 weken in de lijst, gaat van 17 naar 14. En van 19 naar 13 in de vierde week de baseballs Hot and Cold. Kay Perry, California Girls, hoorde je voorbij komen. 7 weken in de lijst van 14, dus naar die 12e plek. En 4 plaatsen verlies voor Christina Aguilera, Not Myself Tonight. Staat 11 weken in de lijst, een zak van 7 naar 11. En nummer 10, de dame die vijf plaatsen winst pakt, is eh, Aura Diano. I Will Love You Monday. I Will Love You Monday, Auro Diana. Het van van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. Westkust, weerbericht. En die moeten we dan hebben, het Westkust weerbericht. Op deze vrijdag vrij zonnig eh, weer de hele dag al. De temperatuur die stijgt eh, snel naar tropische waarden van rond de 30 graden. Overwegend matig windje uit het zuiden en in de loop van de middag draait deze naar het eh, westen. Temperatuur zal dan wel iets gaan dalen naar aangenamere waarden. Kans op lokale donderbuien die is klein, maar niet geheel uitgesloten. Vanavond en de komende nacht is het weer wisselend bewolkt. Het blijft overwegend droog. Temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen schijnt weer geregeld de zon. Er zijn dan ook wolkenvelden. Met name in de middag komt het tot een enkele bui. En kan het ook nog zelfs tot eh, onweer gaan komen. Wind wijkt uit noordwesten en zwakt tot mate van kracht. Temperatuur stijgt morgen naar 14 graden op het strand en 27 graden in de rest van onze regio. Zaterdagavond, zondagnacht is weer wisselend bewolkt, maar droog. Lokaal ontstaat mist en het koelt af naar een graadje of 14. Zondag weer veel zonneschijn en blijft weer de hele dag droog. En de wind waait dan uit zuidwesten over land meest matig, aan zee zelfs krachtig. De temperatuur stijgt zondag weer naar een maximale 24 graden. In de nacht naar maandag wordt het niet kouder dan 15 graden. Wij gaan verder met de lijsten van Europa. Komen dan op de nummer 9. En die is in handen van Sherlock Hall en Will I Am. I owe you, I'm so into you, girl.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 Dat in zijn twaalfde week Stromae, Alora Dans. En daarvoor is de plaats van Sheryl Cole en Will I Am, de Three Word. Zometeen gaan we even kijken hoe deze platen trouwens eh, gedaan heeft in de Nederlandse top 40 deze week. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 6 klaarstaan in handen van Timbaland en Justin Timberlake, Carry Out. company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavily. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, supersize. Hold on, you got yours, let me get mine. I ain't leaving till they turn over the clothes, I check it. Take my order, cause your body like a carry-out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on don't you know me Take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's out. Turn me on, my baby, don't you let me out. Turn me on, my baby, don't you cut me off. Number one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for dessert, then I want a piece. Baby, get my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or uh, turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order cause your body like a carry let me walk into your body till it's Turn me on, my baby, don't you cut me out? Turn me on, my baby, Don't you cut me out Twist your body like a Carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you Carry out. Turn me on, my baby, don't you Carry out. Take my order, cause your body like a Carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you Carry out. Turn me on, my baby, don't you Carry out. Take my order, cause your body like a Carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you Carry out. Take my order cause your body like a And let me walk into your body till it's Turn me on, my baby, don't you me out. Turn me on, my baby, don't you Don't you cut me out dance floor. Girl, I like your style. Just the way you dress, nothing revealing. I love your beautiful smile makes you so appealing. Girl, driving me wild. on a memorable Girl, I feeling, so revealing.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 Van 9 gaat ze omhoog naar die vierde plek. We gaan even kijken naar de enige echte Nederlandse top 40. De enige echte 40. Daar in totaal vijf nieuwe binnenkomen. Jan Smit terug in de tijd op 39. Billionaires van eh, Travis en Bruno Mars op 37. Eh, Brommond van Tim Berg op 33. Holman van Direct op 29. En Rock to Uranus van de Venga Boys op 24. Top 10 van Nederlands top 40 op 10. Hey Sister van Train. Heartbreak Warfare John Mayer zak van 7 naar 9. Schouder aan schouder Guus Meeuwis Marco Borsato zakken van 6 naar 8. Clap Your Hands van Sia gaan omhoog van 8 naar 7. Waka Waka This Time for Africa gaat van 9 naar 6. Alejandro van Lady Gaga die uh, wisselt van stuivertje met de Waving Flag van Kaneen van 5 naar 4 en van 4 naar 5. De California Girls Kate Perry blijven staan op 3 en ook bovenin is een wisselplaats gevonden. Alora Dans is van die hoogste tree af en zakt naar de tweede plek. En vorige week nog op 2 en nu op 1. We No Speak Americano. Jolande Be Cool en d Dat dus de top 3, of de top 10 in ieder geval van de Nederlandse top 40. De top 3 van de Euro Breakdown, die begint met de Waving Flag van Kneen.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 En we hadden deze week twee zittenblijvers. Eentje hadden we op nummer 5, Bob Sinclair en Sahara I Wanna. En die andere die hebben we boven in de lijst van Europa. Hij is namelijk in handen van Shakira. Waka Waka staat 8 weken in de lijst en deze week nog steeds bovenaan.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 Tamina, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de